Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een schietincident in een woning in Dordrecht zijn verschillende slachtoffers gevallen. Dat meldt de politie op Twitter. Hoeveel mensen bij het incident betrokken zijn is nog onbekend. Rond half zeven zijn hulpdiensten met spoed naar de woning gegaan. Er zijn inmiddels twee traumahelikopters, verschillende ambulances en politieeenheden ter plaatse. Ook trams in Utrecht blijken te zijn behandeld met verf die de schadelijke stof chroom 6 bevat. In mei werd het werk aan de trams al stilgelegd omdat dat vermoed werd. Onderzoek wijst nu uit dat de verf naast chroom 6 ook andere zware metalen bevat zoals zink en lood. Het kankerverwekkende chroom 6 kan vrijkomen bij werkzaamheden als lassen, slijpen en schuren. Werknemers zijn afgelopen vrijdag geïnformeerd. Hoe grote gezondheidsrisico's waren is nog niet duidelijk. Eerder bleek de stof ook al in de verf van trams in Den Haag en Amsterdam te zitten. En ook daar lopen nog gezondheidsonderzoeken. De Nederlandse marine heeft bijna 400 kilo cocaïne onderschept bij Bonaire. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt... vanwege de juridische afhandeling in de zaak. De cocaïne had in Nederland bijna 20 miljoen euro kunnen opleveren. De marine deed de vangst samen met de Amerikaanse kustwacht. De drugs en de bemanning van het schip zijn overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Die zijn verantwoordelijk voor de vervolging van de verdachten. Het is nog onduidelijk waar de drugs en de smokkelaars vandaan komen. De topman van het Japanse autoconcern Nissan Motor treedt af na een beloningsschandaal binnen het bedrijf. Vorige week gaf hij toe dat er fraude is gepleegd bij het uitkeren van dividend over zijn aandelen in Nissan. Uit intern onderzoek blijkt dat hij 400.000 euro te veel winst heeft ontvangen over zijn aandelen. Het onderzoek begon nadat oud-directeur Kelly hem had beschuldigd van fraude. Kelly werd zo vorig jaar opgepakt op verdenking van fraude, net als voormalig topman Gon.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 Heerlijk aan het genieten. En Bert, ook leuk dat jij er nog, eh, nog steeds bent, hè? Ja, ik ben er nog steeds. Ik ben niet weggelopen. Absoluut. <laughs> Oh, hoogstens om wat koffie te halen of wat thee. Dus ja. dat... Oké, vertel. Het is tijd voor jouw wekelijkse item. We duiken even in de geschiedenis van een, een hele grote artiest. En in die zin een, een artiest met een wel heel speciaal talent, namelijk ehm, gitaar. Carlos Santana. Die Carlos is Santana. echt wereldberoemd, die vent. En ik heb een eh, album dat hij toen in 1970 heeft uitgegeven. Eh, dat heet Abraxas. Ja. En daar kwam een paar hele goede nummers op voor. En ik lees je net dat het is... Dit, hij heeft ook op het, het Woodstock Festival, was een tijdje geleden, 50 jaar. Ja, nou, daar jubileum. Heeft, daar heeft hij ook op gespeeld. Ja, want hij treedt nog steeds eh, regelmatig op wat dat betreft. hij zal iets van 80 zijn, zo langzamerhand. Ik weet niet meer, maar hij is in ieder geval eh, al vrij, vrij oud. Oh, dat is het voordeel. Als je op een gegeven moment schoor wordt, als je wat ouder wordt, gitaar spelen, dat eh, doet het meestal wel een nou, tijdje. dus helemaal goed. Hij heeft wel gezongen hoor. Maar ik zie hier dat eh, bij het Rolling Stone magazine is het tot de vijf, dit album tot een van de 500 grootste aller tijden uitgeroepen. Ja, het is ook in iedere ehm, tijd van de dag eigenlijk, of je nou ochtends of avonds en dan kan altijd wel. Het is ook een hele diversiteit in muziek wat dat betreft. Ja, het is een soort van lettend poppen. Ja, zeker weten. Oké, we gaan twee tracks van het album draaien. Zometeen ehm, Black Magic Woman. Maar we beginnen met Oye oh Como Va.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 Kwart over acht in de avond. Dit is Roods Radio op ZFM. Laat even weten dat je nog bent. Ook als je een verzoekplaat hebt, is het natuurlijk altijd welkom. Hè? Roods Radio, apenstaartje, roods.nl. Zo dadelijk weer de tweede verzoekplaat van eh, deze week. Die is van eh, Steve. Ik flap nog niet welke dat is. Dus dat wordt eh, nog heel erg spannend. Eerst even tijd voor een hit. Hier is Jason Mraz met Have It All. you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa may the road less paved be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love. you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or may the best of your todays be the worst of your tomorrows. Or may the road less paved be the road that you follow. Oh, well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got free Here's to the fact that i be sad without you. I want you to Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. I used to the world. Seas rise when I gave the world. Ja, Coldplay met eh, Viva la Vida. Je luistert nog steeds naar Roods Radio. Leuk dat je nog steeds bij bent. En mocht je nou plannen hebben om eh, binnen nu en eh, een paar dagen naar concerten te gaan... dan heeft Bert er een paar leuke voor je op een rij gezet. Waar kunnen we naartoe, Bert? Nou, we kunnen deze zondag of naar Jazz in Zandvoort... in de Krocht, dat begint om half drie... Voor de mensen die niet kennen, waar is de krocht in Zandvoort? Nou, ik denk dat heel Zandvoort wel weet wat de krocht is. het, het is naast de Agatha-kerk. Oké, ja, codetaal hè? Codetaal, ja. Ja, ja, Leuk. En waar ben je nog, meer naartoe? En eh, naar de Classic Concerts. Eh, die doen de laureaten Prinses Christina Concours. En dat is de protestantse kerk. Oké. Die zit in het centrum. En dat begint om drie uur. Dus wat dat betreft wel twee totaal verschillende opties. Maar eh, wel leuk om heen te, te gaan. Helemaal als je jazzliefhebber bent. Ben je trouwens jazzliefhebber werkt? Ik ben allebei. Allebei? Dus ik moet eigenlijk een beetje gaan kijken. Wat vind ik het nou leuk? Maar als ik het goed begrijp is het ook tegelijk wanneer het is. Dus uh, dan krijg je druk. ze hebben ze heel, heel handig georganiseerd. Maar oké van de ene, van de naar de andere kant rennen. Ja, alleen zit wel een prijsverschil. De, de jazz is 15 euro en het klassiek is 5. Oké, dus zorg ervoor dat je in ieder geval ehm, geld bij hebt wat dat betreft. Ja, moet je altijd hebben. Het is allemaal contant, hè? Zeker, zeker. Geen pin aanwezig wat dat betreft. Oké, zo dadelijk de verzoekplaat van Steve. Door Steve zelf ingesproken, die komt eraan. En uiteraard ook zometeen nog eventjes... Eh, we komen nog even terug op Jutters geluk. Want eh, de verbinding telefonisch ging niet helemaal goed. Maar we gaan nog even samenvatten zo zometeen. Deze is voor mijn homeboy Robbie, die ik heb leren kennen in de Wieringenland in Zandpoort Zuid. Hij deed me altijd denken aan Bob Marley, dus deze is voor jou Bob Marley en dat is hem. Love Loving Ja, speciaal voor Steve. Van Roods ook, dank voor het aanvragen. Oké, in het eerste uur hebben we een telefonisch interview gehad met Susanne Klaassen van Jutters Geluk. Helaas wou het toen technisch niet helemaal lukken, maar ze had wel iets heel leuks te melden. Namelijk iedere woensdagochtend, als je dan zorgt dat je om 9 uur bij de passage 20 bent op het strand, dan ehm, kan je je aanmelden en dan gaan je gezamenlijk op zoek naar materiaal op het strand. Allerlei soorten plastic wat aangespoeld is. En uiteindelijk is dus dan de bedoeling dat je het allemaal verzamelen. En ehm, zodat ze er uiteindelijk dan weer iets nieuws van kunnen maken. Nou, Juts Geluk is een initiatief om eh, samen mensen aan het werk te zetten... en op sociaal vlak iets te ondernemen. Ehm, geef je zeker op www.juttesgeluk.nl. Het programma is uh, eh, 9 uur beginnen. En dan rond half 10 naar het strand. Dan rond uh, eh, 11 uur sorteren. En dan eind ongeveer rond half 12. Ja, Roos? Nou, volgens mij is het ook niet helemaal onbelangrijk om te zeggen... dat uh, eh, mede doel is van Juttersgeluk... dat ze eh, de plastic soep proberen te laten slinken. Ja, precies. En, en, voor, dat, dat is en voor het milieu. Ja, precies, en voor het milieu. Dat hoort er ook nog bij, inderdaad. Ja. Dus ehm, wil je hier graag bij aansluiten, geef je nog www.juttersgeluk.nl. Ehm, je kan ook gewoon eh, zorgen dat je om 9 uur woensdagochtend bij Passage 20 bent. Dan komt het ook helemaal in orde wat dat betreft. about my transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. I hear them call my name. Everybody says, say something. celebrate and have a good time. altijd word je daar vrolijk van. En cool in the Gang met Celebration. Leuk dat je nog luistert naar Roods Radio. Het is ondertussen kwart voor negen. En het is nu nog één boek gezelligheid met eh, Bert, Roos en met Sylvia. Welkom dames nog steeds. Hoera. Dank <laughs> en Bert ook inderdaad. Ja, Mooi. Welkom dames. Hoera. Ik denk dat Bert. <laughs> ja. ja, leuk. En um, hoe um, beviel het radiodebuut uh, Sylvia en Roos? Of heb je wel eens vaker achter de microfoon gezeten? Oh, het wordt heel stil ineens. Eh, <laughs> Wie van ons gaat eerst? Wie gaat eerst? <laughs> Wie geeft de fakkel door? Oh. <laughs> Eh, ja, op zich, eh, nee, prima. Het gaat goed, denk ik. Alleen, ja, oh, ik, ik, heb het niet zo graag over mezelf. Tenminste, niet op de radio. Toch, toch heel spannend, inderdaad. Ja, ja. ja, kan me voorstellen. Sylvia? Ik had aan jou geschreven toen je me uitnodigde... dat ik eh, een beetje spannend. Het zie ik eigenlijk niet zo zitten. Maar ik vind het echt veel leuker dan ik ooit had kunnen denken. Dus het is mij enorm meegevallen. Dus Sylvia is volgende week ook weer bij. Nou, dat denk ik niet, nee. <laughs> Er moeten ondertussen nog even wat eh, andere taken doorgaan ook, wat dat betreft. Ja, ik wou net zeggen, dit lijkt me een onwijs leuk idee trouwens. Maar dan moet jij dat wel even regelen met al die managers. Ja. Dan eh, kunnen we mijn productie wat anders gaan inrichten. En dan kan ik gewoon eh, wekelijks hier zijn. Ja, bij dan deze je gewoon met je mee. En, eh, <laughs> Precies. Bij deze wordt het een oproep dus aan alle managers. Sylvia wil graag wat meer tijd. Zodat ze ook even op de radio kan zitten. Roods Radio. Dus morgen staat je mailbox vol, Sylvia. Ik ben heel benieuwd. En nou, heel bedankt dat jullie er waren, dames. En, ehm, en zeker ook met Roos houden we nog eventjes contact over de toekomstplannen bij eh, Roos Radio. Ook met hartelijk Roos Radio, hè? Ja, zeker. <laughs> zeker Rood Radio. Het wordt wel Rood Roos. Rood, Roos Radio. Hey, maar mag ik nog even, want we hebben het natuurlijk wel net als zo'n grap over... Eh, ik vind het echt leuk, dit programma, maar Roos is ook als werkgever erg leuk. En wat we kunnen doen met mensen en hoe we mensen kunnen ondersteunen... of via Roos Radio mensen blij kunnen maken met muziek. Dat is wel heel bijzonder. Jazeker. Het, het bestaat er ook uit heel veel leuke projecten inderdaad. En dit is ook weer een die dan spontaan is gestart. En eh, ja, heel leuk om, om ja, dat vanuit roos allemaal op te kunnen gaan zetten. En ook leuk omdat je dan de vrijheid hebt om hier dan ook langs te kunnen komen, Sylvia. Heel oh leuk. Oh ja, nee, dat is waar. Maar ja, dat is met weer te danken aan jou, Chris. Ja, en nou, aan het feit dat Roos... Eh, aan het onderzoeken is op welke manier kan ik nou mijn creativiteit met tekst gaan inzetten. Zeker. We gaan vast en zeker nog, eh, nog meer van haar horen. Hartelijk dank. En ook eh, Bert, vandaag weer eh, hartelijk dank. Ja, en tot de volgende keer. Oh, dat is nog te vroeg. <laughs> We We nog tien minuten. Ja. Eerst is het tijd voor een, een oudje van George Michael. Heerlijk. Freedom. ritme van Zandvoort. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around. regret, Papa. Cooler night for you now. On the wing, the birds fly free. The violets in Thames and the sea. The flower waits for honeybee. The sunrise waits for life in me. Every hour, every day, I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. guess it's sweet and warm embrace another time another day and every hour every day learning more the more I learn the less I know feels to feast my eyes and her. Intoxicated, drinking from a loving cup of burning sun. In the dreams I play familiar taste, a whispered rain am weary face, a kiss is sweet and warm embrace. Another time, another place. Every hour, every day. I know Ja, UB40 hebben natuurlijk talloze hits ehm, gemaakt. En dit was er een van Higher Ground. Dit was Roods Radio voor deze week. Het e-mailadres blijft openstaan. roodsradioapenstaatjeroods.nl Mocht je nou mee willen werken aan dit programma... je opgeven als deelnemer of misschien een verzoekplaatje willen aanvragen... dat kan ook. Dus vergeet dat zeker niet. En volgende week zijn we er weer. Jij bent ook weer bij Bert? Ik denk het wel. <laughs> Ik weet niet helemaal zeker nog. Even kijken in mijn agenda. Moet helemaal goed komen. En eh, ik zou zeggen, heb een fijne week.